Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De kinderen van het gezin uit Ruinerwold dat jarenlang onder de radar leefde... hebben twee afzonderlijke verklaringen naar buiten gebracht. Daaruit blijkt dat ze verdeeld zijn over de vervolging van hun vader... de 67-jarige Gerrit-Jan van D. De oudste vier kinderen zeggen zich te herkennen in de aanklachten tegen hun vader... en de jongste vijf stellen in een eigen verklaring juist dat ze zich er niet in kunnen vinden... Het Openbaar Ministerie maakte vandaag meer bekend over de zaak... en breidde de aanklacht tegen Van D. uit. Hij wordt nu ook verdacht van seksueel misbruik van twee van zijn oudste kinderen. Sinds vanochtend wordt er op de Noordzee ten westen van Texel gezocht... naar twee opvarenden van een vissersboot. Een mijnenjager van de marine heeft het schip hoogstwaarschijnlijk gelokaliseerd... op de bodem van de zee. Maar vanwege het slechte weer kunnen duikers niet het water in om dat te bevestigen. De verdachte van de tramaanslag in Utrecht moet, vanwege de rechter naar, moet van de rechter naar de eerstvolgende zitting komen. Gukman T. was weggebleven bij de laatste zitting. De eerstvolgende keer, over ruim twee weken, wordt het onderzoek naar T. van het Pieterbaancentrum besproken. Volgens de rechtbank is het in zijn belang om daarbij te zijn. De politie heeft twee verdachten opgepakt voor een ramkraak in Deventer. De daders reden vanochtend met een auto en kledingzaak in en namen toen dure jassen mee. Daarna sloegen ze op de vlucht in een andere auto... waarmee ze in de buurt van Zwolle tegen een lantaarnpaal botsten. Nederland krijgt over twee jaar een algemeen voedselkeuzelogo. Het heeft vijf letters en kleuren en lijkt op een energielabel. Dat moet het makkelijker maken om producten met elkaar te vergelijken. De groene A in het logo staat voor het artikel met de meeste voedingsstoffen... en de donkere oranje E met de minste voedingsstoffen.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 One more, more, anymore. Give the need the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection no more. see me cry. You'll be waiting your whole life. I'm not gonna change my mind.